Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Utrecht begint over ruim een uur de tweede etappe van de Tour de France. De 198 renners rijden onder meer onder de Dom door... waarna zij de stad verlaten op weg naar de finish in Zeeland. Het peloton fietst vanuit Utrecht over 166 kilometer... via onder meer Oudewater, Gouda en Rotterdam... naar de finish op Neeltje Jans in Zeeland. De renners kunnen onderweg te maken krijgen met flinke onweersbuien. Het KNMI heeft vanaf 1 uur code geel afgekondigd. De organisatie in Utrecht is zeer tevreden over het verloop tot nu toe. Een woordvoerder spreekt van fijn publiek dat met volle teugen geniet en geen enkele overlast veroorzaakt. Gisteren zonden er zo'n 350.000 tourfans langs het parcours van de tijdrit. Door de aantrekkende economie is het aantal vakantiebaantjes dit jaar flink gestegen. Persbureau ANP maakte een rondgang langs een aantal uitzendbureaus waaruit dat blijkt. Zo zegt Young Capital dat er dit jaar 40% meer vacatures voor zomerbanen zijn dan vorig jaar. Het bureau heeft 21.000 vacatures openstaan. Tempo Team zegt dat postbezorgen op nummer 1 staat in de lijst van meest uitgevoerde vakantiebanen. Werken in de horeca en schoonmaken staan op 2 en 3. In Hogeveen zijn afgelopen nacht opnieuw branden geweest... waarvan de politie vermoedt dat ze zijn aangestoken. Een kerven en een aanhanger gingen in vlammen op. De afgelopen tijd zijn er vaker brandstichtingen geweest in Hogeveen. Eind mei waren er drie branden in één nacht... en ook daarvan vermoedt de politie dat er opzet in het spel is. Badgasten die gisteren naar het strand in Zandvoort en Bloemendaal wilden... werden gedurende een deel van de dag gecontroleerd door de Belastingdienst en de politie. Een strandganger die een boete van 25.000 euro had openstaan... is opgepakt omdat hij niet direct kon betalen. Ook trof de politie iemand aan die werd gezocht in verband met een strafzaak. Het weer is nog broeierig warm met temperaturen oplopend tot 30 graden, maar vanuit het zuidwesten zijn onweersbuien onderweg. Vooral in het midden, oosten en noordoosten is kans op hagel en zware windstoten. In de loop van de avond trekken de buien weg. Morgen dan schijnt de zon weer geregeld, maar met 22 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 I'd rather be. 家。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 me.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 TV op kanaal 45.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 amour, sur mon amour. Moi de ma selle, tu es très belle. Elle, elle, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. elle X,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 your big brown eyes. oh yeah. And I've got this to say to you. Hey. de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay.